6 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten op mee te werken aan de opvang van asielzoekers. De gemeenten krijgen vandaag een brief met dat verzoek. Wekelijks komen er duizenden oorlogsvluchtelingen naar Nederland, schrijft de VNG. Steeds meer gemeenten vangen vluchtelingen op, maar de lasten moeten worden gedeeld. Daarom wordt nu een beroep gedaan op alle gemeenten. De Duitse bondskanselier Merkel wil volgende week een extra top met Europese leiders over de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Volgens Merkel kunnen Duitsland, Oostenrijk en Zweden de last van de crisis niet meer met z'n drieën dragen. Nederland heeft zich ontworsteld aan de crisis, maar het gaat nog niet goed genoeg. Minister Dijsselbloem heeft dat gezegd bij de aanbieding van de miljoenennota in de Tweede Kamer. De werkloosheid is te hoog en daalt te langzaam, zegt hij. Het kabinet hoopt dat er meer banen komen als de lasten worden verlicht. De oppositie is niet onder de indruk van de troonrede en de miljoenennota. De partijen vinden met name dat het kabinet geen ambitie toont om de werkloosheid te bestrijden. Verder is er kritiek op de passage die gaat over de vluchtelingen. Concrete plannen om de vluchtelingencrisis aan te pakken ontbreken, vindt onder meer het CEA. Het VU Medisch Centrum hoopt begin volgende week weer open te kunnen. Dat heeft bestuursvoorzitter Bos gezegd tijdens een bijeenkomst voor medewerkers. De getroffen noodvoorzieningen moeten dan wel begin volgende week operationeel zijn. Bij het VUMC in Amsterdam was een week geleden enorme wateroverlast... omdat er in de buurt een lek in een waterleiding ontstond. Zo'n 350 patiënten werden geëvacueerd. De afgelopen maanden zijn er veel minder verkeersboetes uitgedeeld... dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werden 100.000 boetes minder uitgeschreven, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie... voor overtredingen als te hard rijden, door rood licht rijden... of het ontbreken van fietsverlichting. Mogelijk zijn de cao acties bij de politie de oorzaak... De politiebonden voeren al maanden actie en willen morgen ministeries in Den Haag blokkeren. Het weer langs de kust waait het stevig, soms stormachtig met windstoten tot 85 km per uur. Verder buien, de meeste in het noordwesten, soms met onweer. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de namiddag kans op onweer, het wordt 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is wel drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertragingen is er op de wegen in de Randstad. En je krijgt de files die meer dan 15 minuten vertraging opleveren. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 10 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen knopen Lunette en Harmelen 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum 10 kilometer. Er staat er een kapotte auto die blokkeert de linker rijstrook. Op de A27 van Almere naar Gorkum tussen knooppunt Eemnes en Nieuwegein 21 kilometer. Levert 20 minuten vertraging op. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 9 kilometer. En nou, ook dat levert 20 minuten vertraging op. Omdat de Wijkertunnel lange tijd dicht is geweest is het ook erg druk op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk.